Info en hits. Oh, yeah! Dank je! Wow! Landstaat FN. Hartje, Hartje, Frisch, Hartje, Hartje, Stan, Hartje, Hartje, Frisch, Frisch, Frisch, Frisch, Frisch. En alweer een bijzonder fijne zaterdagavond gewenst. Dit is de show met wondervol funk, disco en soul zoals iedere zaterdagavond tussen 5 en 7. Dit is Langstraat FM Funk Night. It Doesn't Really Matter. Souvenir nu van de time. Met Prince natuurlijk, hier is Django Love. supposed to do. There's magic in the way you talk, music in the way you walk. I wanna dance to the rhythm of your body. I'm in love, and it's all your you, baby, make a blind man see. Ooh, baby, take control of me burning inside. Ooh, baby, this feeling I can't hide. When you call my name, ooh, nothing stays the same. you set my soul on fire. Ooh, you're my heart's desire. You make me say, you're really something. You've got a woman in the palm of your hand. broken soul. about you, baby. Without you, I'd go crazy. Cause your love. Active Force, Rick James, Catholic Highs met eh, George Pinton, Athletic Star, Kiddo, Body en eh, dan uur 2, dan beginnen we met eh, Cuba Gooding. Dus genoeg om naar te luisteren en op de funken natuurlijk hier bij de Center funk, <laughs> funkprogramma funk moet ik eigenlijk zeggen. zeg dat wel. zijn ze hier toch een klein beetje op de, oh, de sloot Ik zou niet willen zeggen dat dit een ballad is, want dat draaien we niet bij uh, eh, Funk Night. Maar rustig is hier wel gelukkig. Zo voor een keer. Best lekker. Dit is een lange versie van Give Me Your Love. Washington. a beautiful wife. And on my shoulder they lean, I was more than that. One time or another, they both been lonely when they needed some love, and our friendship only kept me in place. Your love is yours, but you think I cut I'm holding nice. Catholic High, samen met George Clinton. En dit is weer een souvenir. Athletic Star. he's a freak. Last night, when I walked into the joint, everyone was so Oh, so wet. Walked into the crowd, merged in with the freaks. Everyone dance. I even saw the freak of the week. She was wearing those red shoes. Everybody replied, she's hot. And as she moved to the rhythm of a beat, everybody flowed. flame. I was hypnotized, mesmerized. I didn't even know my name. up. FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Luchtvaartmaatschappij KLM is gestopt met vliegen op Oekraïne. De eerstvolgende vlucht van komende nacht gaat niet meer door... en het hele luchtruim van Oekraïne wordt gemeden door de KLM. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken roept alle Nederlanders in Oekraïne op... om het land zo snel mogelijk te verlaten... omdat de situatie er steeds dreigender wordt. De VS, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk deden dat al. Op de Nederlandse ambassade in Kiev vertrekt het meeste personeel. Ook het CDA wijst nu lokale samenwerkingen met de PVV en Forum voor Democratie af. Partijleider Hoekstra noemt het wel een zaak van lokale CDA-afdelingen, maar vindt zelf dat het niet kan. Eerder vandaag riep GroenLinks al op om na de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand niet in een college te gaan zitten met PVV en Forum. D66-leider Kaag zei vandaag dat de gemeenteraadsverkiezingen gaan over de strijd tegen extremisme en polarisatie. Ze noemde PVV en FVD niet bij naam. In Turkije is de BTW op basisvoedingsproducten van 8 naar 1 procent verlaagd. Op die manier wil president Erdogan de hoge inflatie in zijn land iets compenseren. In een toespraak op televisie zei hij dat die verlaging ook het BTW-systeem simpeler moet maken. Erdogan verwacht dat de prijzen van onder meer zuivel, eieren, vlees en rijst nu ook met zo'n 7% gaan dalen. De BTW op brood en bloem was al 1% in Turkije. De kosten van levensonderhoud waren er vorige maand 49% hoger dan een jaar geleden. En de Canadese politie is begonnen met het ontruimen van de Ambassador Bridge, de belangrijkste grensovergang met de Verenigde Staten. Gisteren gaf een Canadese rechter opdracht voor beëindiging van die wekenlange bezetting van de brug, maar de actievoerende truckers wisten eerst van geen wijken. Bij het verschijnen van de politie zijn wel enkele voertuigen vertrokken en ook is een tentenkamp ontruimd. Het weer droog en helder met in het noordwesten wat bewolking. Komende nacht is het min 2 tot plus 4 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het vrij zonnig en bijna overal droog bij 7 tot 11 graden. Tot zover het radionieuws. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn. Bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen en weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. Oh, Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Langstraat FM. Funky. Langstraat Start FM Daar luister je naar. Tot 7 uur vanavond. En dan hou je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. I was jamming, that drove me down. But on this center, on that dance floor, she set my mind to bound. She was the brightest, the sweetest, the finest thing no one had ever saw her kind before. The twinkle in her eyes, the splendor from her smile, you know she caused all men to pause. swing. Funk Night. Daarvoor hoorde je een hele lange souvenir. Mijn eerste plaats, die van Stevie Wonder, Do I Do. Je hoorde de lange LP-versie daarvan. Funky, belangstraat FM. Dit is Switch. Just Can't Pull Away. En dan hou je een playlist plaats. En die is van Stanley Clark. je deze van? Van de Stanley Clark, eh, de Stanley Clark Band. Want het is eh, Stanley Clark zelf, flauw grapje. Hij werkte in ieder geval heel vaak samen met George Duke. Nou ja, die is eh, in 2004 overleden, als ik het goed heb. En ik weet niet hoe het met Stanley Clark is, dat, of hij nog bezig is. In ieder geval moet hij wel bejaard zijn, denk ik. Hij staat in de playlist. Dit is Don't Turn the Lights Off. Langs hadden we een Funk Night. Dadelijk hoor je Gerionia Jeter. Als het goed is hebben we ook nog tijd voor Johnny Kent En Lisa Oh, Ja, het hangt natuurlijk van de tijd af. their look to me. <laughs> Ik weet er alles van. <laughs> Hierna nog geen plaats. Het is een beetje moeilijk om tijd te bepalen als je alles thuis opneemt, maar we gaan het proberen. Langs gaat er een Funk Night, die zit nog steeds. Dan houden je Peters platen een koffiemachine die niet werkt.